ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen in Noord-Holland nog op de A7 bij de afsluitdijk. Bij de Stevin-sluizen eh, zijn technische problemen. In beide richtingen staat hij in een storing en is de weg dicht. Omrijden kan via Lelystad over de A6.